Annette Schut met het NOS Journaal. Door ongeregeldheden bij protesten in het Verenigd Koninkrijk zijn agenten gewond geraakt. In verschillende steden gingen uiterst rechtse groeperingen de straat op vanwege het steekincident in Southport. Daarbij kwamen maandag drie jonge meisjes om het leven. De demonstranten botsten met de politie en met tegendemonstranten en gooiden met stenen en flessen. In meerdere steden werden arrestaties verricht. Arnold Karskens zou hebben bijgedragen aan een angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Dat schrijft de Raad van Toezicht van Ongehoord Nederland in een brief. Karskens moet vanwege de aantijgingen zijn werk neerleggen en is op non-actief gesteld. Volgens de Raad van Toezicht zou de voorzitter en oprichter van de omroep zijn aangesproken op zijn gedrag, maar veranderde er niks. Karskens zegt onschuldig te zijn en meent dat er een koep tegen hem wordt gepleegd. De dodelijke brand van vannacht in een woning van een zorginstelling in Arnhemuiden... is vermoedelijk veroorzaakt door een storing in een koelkast. Dat laat de politie weten na onderzoek. Bij de brand kwam een vrouw van 52 om het leven. Drie mensen liggen in het ziekenhuis. Twee van hen zijn er ernstig aan toe. De overige bewoners zijn ondergebracht in een andere zorgwoning in Middelburg. De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd... heeft op de Olympische Spelen in Parijs de gouden medaille veroverd. Femke Bol, Lieke Klaver, Eugene Omalla en Isaiah klein Ikink wonnen de finale in een Nederlands record. Femke Bol liep als laatste vanaf de vierde plek op naar de eerste positie. Het is de eerste Nederlandse atletiekmedaille op de Spelen.